Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Hillary Clinton hoopt dat haar tegenstander Donald Trump een goede president wordt... en roept haar aanhang op hem de kans te geven het land te besturen. De presidentskandidaat sprak net in New York haar achterban toe... en bood haar excuses aan voor het verliezen van de presidentsverkiezingen. Clinton noemt het verlies pijnlijk, maar ze zei dat het niet om haar gaat... maar om de toekomst van de Verenigde Staten. Ze biedt Trump haar samenwerking aan om het land vooruit te helpen. Bij een ongeluk in Nunspeet zijn twee doden gevallen, twee anderen raakten gewond. Een auto botste frontaal op een tegemoetkomende auto op een andere weghelft. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De weg tussen Nunspeet en Epe is in beide richtingen dicht. In Griekenland zijn alle voetbalcompetities stilgelegd. Dat besluit is genomen na de mogelijke brandstichting in het vakantiehuis van de baas van de Nationale Scheidsrechterscommissie. Er was op dat moment niemand in de woning en er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Wel liep het huis zware brandschade op. De Griekse voetbalcompetities worden pas hervat als het onderzoek naar de brand is afgerond. Een gezin in Leersum mag van de rechter een dwangsom van 300.000 euro innen bij een buurman die zichzelf het monster van Leersum noemt. Het gezin heeft al jaren ruzie met de bejaarde buurman die meerdere keren spullen van de buren vernielde. Ook kwam de man op het erf van zijn buren toen hij daarvoor een gebiedsverbod had. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas komende zaterdag in Maasluis worden honderden agenten ingezet. Die inzet is vergelijkbaar met die bij een risicowedstrijd als Feyenoord-Ajax. De agenten moeten voorkomen dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet elkaar in de haren vliegen. De extreemrechtse Nederlandse Volksunie heeft al een demonstratie aangekondigd. Het weer op veel plaatsen druilerig met motregen. Het is een graad of 4. Morgen is het ook vaak bewolkt en gaat het later op de dag opnieuw licht regenen. Bij maximaal 8 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een razend drukke avondspits in de Randstad, maar het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. Dit zijn de langste files en de files met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort na een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken al 9 kilometer en een half uur vertraging. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Delft en Dorp 15 en richting Den Haag tussen Roelof en Leidsendam 12. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 11. De A10, de ring van Amsterdam tussen Duivendrecht en het Koenplein. Een half uur in de file, 12 kilometer. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Prins Klausplein 3. En richting Den Haag bij Zevenhuizen 8. De weg is wel vrij. A27 Utrecht-Almere. Tussen knooppunt en Beeldhoven 7 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort bij Leusden inmiddels eh, een ongeluk. Eh, daar staat tussen Amersfoort, Vathorst en de 5 kilometer.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 go, nobody knows. Don't ever say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. Dit is ZFM. Zandvoort. to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because you can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. contract disputes to some brutes in Labutin. Act high for while my boys put the boots in.